Uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Drie van de vijf slachtoffers van het ongeluk op een spoorwegovergang in Os komen uit één gezin. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Twee zusjes zijn overleden en een derde zusje raakte zwaar gewond. Vanochtend werd de elektrische bakfiets waarin de kinderen zaten aangereden door een trein. Over de oorzaak van het ongeluk kan de politie nog niet zeggen. Voor op de trein zat een camera en de beelden die daarop staan worden gebruikt in het onderzoek. Volgens ooggetuigen heeft de bestuurster van de bakfiets nog geroepen dat ze niet kon remmen toen ze het spoor opreed, terwijl de bomen naar beneden waren. Bij het ongeluk kwamen vier kinderen om het leven. Eén kind en de bestuurster van de bakfiets raakten zwaar gewond. De Amerikaanse verkoopsite voor concertkaarten Ticketmaster is zelf betrokken bij de doorverkoop van kaartjes. Dat meldt de Canadese omroep CBC. Ticketmaster zou handelaren werven die via een computerprogramma massaal tickets opkopen en via de site doorverkopen. Ook zou bedrijven bedrijf een oogje toeknijpen als de handelaren zich niet aan de regels houden. Ticketmaster zou van de doorverkoop profiteren door de toeslagen die het bedrijf krijgt bij elke transactie. In het verleden nam Ticketmaster altijd afstand van opkopers. Steeds meer mensen in Nederland willen een vakantiehuisje. Volgens makelaarsvereniging NVM steeg de vraag het afgelopen jaar met 15 procent. Het aanbod daalde wel voor het eerst in 10 jaar. Op de Waddeneilanden kosten vakantiehuizen gemiddeld het meest. In Drenthe zijn ze het goedkoopst. Gemiddeld kost een vakantiewoning zo'n 150.000 euro. Het weer. In het westen en noorden veel bewolking. In de rest van het land wat meer zon. Vanmiddag is het droog bij maxima tussen 20 en plaatselijk nog 27 graden. Er waait erbij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgenochtend enige tijd regen en aan zee kans op zware windstoten.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 Eh, u, u, kunt nu luisteren naar aflevering 250 en we zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. En op het internet kunt u kijken en luisteren als u even intikt zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. We hebben weer twee uur heerlijke muziek voor u in de aanbieding en we beginnen zo meteen met Ray Charles. En daarna QB en de Blizzards. Veel plezier het komende uur. what you say. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. can do, baby, give you one. of myself as well. The money. It's my heart that been so hard. Het was het jaar 1966 en ik was samen met mijn broer in het Concertgebouw in Haarlem. En eh, daar was een opname voor de televisie van een popprogramma. En dat was op die, in die tijd was het al heel bijzonder. En daar traden op QW en de Blizzards en daar had ik nog nooit van gehoord. Ehm, en die speelden toen tijdens die opname dit nummer... LSD, Got a Million Dollars. En ik was meteen verkocht. Trouwens, dat L.S.D. heeft niets te maken met drug, LSD... maar het is de Latijnse benaming van pond, shilling, pence... libre, solidi, denari. En tussen haakjes staat er dan ook nog achter... Got a Million Dollars. En we begonnen met uh, Hit the Road Jack van Ray Charles... een nummer 1 hit in de Billboard Hot 100 in 1961. Iets rustiger aan nu met Dolly Parton. it was away down in the fall. Mama sewed the rags together, so in every piece with love, she made my coat of many colors that I was so proud of. As she sewed, she told a story from the Bible she had read about a coat of many colors Joseph wore, and then she said, Perhaps this coat will bring you good luck and happiness. And I just couldn't wait to wear it. And Mama blessed it with a kiss. shoes and my coat of many colors. I hurried off to school just to find the others laughing and making fun of me and my coat of many colors. My mama made for me, and oh, I couldn't understand it, for I felt I was rich, and I told them all the love my mama sewed in every stitch. And I told him all the story. Mama told me why she sewed and how my coat of many colors was worth more than all their clothes. But they didn't understand it, and I tried to make them see that one is only poor only if they choose to be. Now I know we had no money, but I was rich as I Dolly Parton en The Coat of Many Colors. En dat was de titelsong van haar LP uit 1971. En naar eigen zeggen van Dolly dus... vond ze dit een van haar allerbeste composities ooit. Goed, weten we dat ook weer. We gaan naar de top 40 van 50 jaar geleden. De Engelse top 40 wel te verstaan. En daar zijn vijf, wat zeg ik, zes nieuwe binnenkomers te bewonderen. En de eerste staat op nummer 40. I'm a Midnight Mover. Hier is Wilson Pickett. Trusted me when you died. Wilson Pickett op uh, nummer 40 met I'm a Midnight Mover. En dan eh, op 39 vinden we de Dave Clark 5 met Red Balloon. In and out of the red För bort hans och 22 Dave wilde het geen Calo La Vita laten heten, dus hij dacht gewoon... dan noemen we het Red Balloon, nieuw op 39. En op 38 ook weer een nieuwe. En dat is wat mij, eh, wat mij betreft mijn persoonlijke favoriet. Hier is de band en The Wait. He just grinned and shook my hand. No was all he said. the right on me. Nieuw op 38 The Band en The White. Op 36 vinden we een instrumentale, het orkest van Hugo Montenegro... Eh, met een titelsong van de film The Good, The Bad and The Ugly. Hugo Montenegro en zijn orkest. En The Good, The Bad en The Ugly op 36. Op 35 vinden we The Love Affair. Die had al twee hits gehad met Everlasting Love en Rainbow Valley. En ze probeerden het weer met A Day Without Love. Affair met de zanger Steve Ellis en A Day Without Love. En die kwam binnen op nummer 35. En dan zijn we aan de laatste en tevens de hoogste die we binnenkomen. En dat is natuurlijk... De klapper van de week! En die komt binnen op nummer 30. Hier is T-Rex met One Inch Rock. when she's spouting prose. She got luggage eyes and a Roman nose. Body is slung from side to side. Need a lift, she's so much obliged. Riding piggyback come onto a shackle. Go inside the place is a mess, she's side. My name, the liquid poetess. She unties her mouth in a buckskin dress. She drinks from a bottle of tenderness. I'm the one hot, the other is a can out puts me in a kind of smash to the wall, yeah. I got the horrors cause I'm one inch tall. The next thing I know's a girl by my side. Dressed in a bay leaf, she to hide. Asked her name, she says, You're mine. Do the rock do the one inch rock. Do the rock do the one inch rock out. Do the rock do the one inch rock. Do the rock do the one inch rock out. Do it, do it, do it. dum dum dum dee dum dum yes dum dum dum dee dum dum dum dum dum dee dum dum ah do do do it everybody gotta do the one in trouble Herb Alpert de Tijuana Rose en een Mexican Shuffle. Voordat we toe zijn aan de tip van Willem... hebben we eerst nog even een track van het album... Their Satanic Majesty's Request van de Rolling Stones. En dat kwam uit 1967. Wij draaien daarvan She's a Rainbow en daar zijn ook strijkers op te horen. En het arrangement voor die strijkers... dat werd geschreven door John Paul Jones. Later basgitarist van Led Zeppelin. Hier is She's a Rainbow. Dit album was het antwoord van de Rolling Stones op Sgt. Peppers van de Beatles... Their Satanic Majesty's Request uit 1967. De tip, van Willem, de compositie die we gaan zometeen gaan draaien... is 95 jaar oud. Het nummer werd geschreven in 1923 door Jimmy Cox... en werd later door heel veel eh, beroemde zangers eh, ook opgenomen. Bijvoorbeeld ehm, eh, Eric Clapton... maar ook door de Spencer Davis Groep in 1966... En uh, dat was van een album Autumn 66. En als je dan bedenkt dat uh, Steve Winwood, de zanger en de toetsenist van de groep... op dat moment pas 18 jaar oud was. Jawel, het gaat over een miljonair die natuurlijk heel veel vrienden heeft... zijn geld verloor en toen ook zijn vrienden. Nobody knows when you're down and out. to go. If I ever lay my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till the eagle green. Nobody loves. ain't got one penny, and your friends you don't. was de tip van Willem. Nobody knows you when you're down and out. Door de Spencer Davis Group. Eh, volgende week hebben we twee uur lang tips van Willem. En eh, het is eh, een, zeer bijzondere uitzending, kan ik je nu al melden. Volledig Nederlandstalig. De volgende plaat is niet Nederlandstalig, komt van Brenda Lee en heet All Alone Am I. just the law. your goodbye all alone.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 Sly and the Family Stone en Everyday People uit 1969. Aretha Franklin heeft eh, regelmatig duetten opgenomen... met bekende zangers en zangeressen. En ook eentje met eh, Elton John, Through the Storm. it it's been so tough Sir Elton John met eh, Through the Storm uit 1989. Ehm, dan gaan we nu naar... Liz gaat die goed? Ja, gaat goed. Dan gaan we nu luisteren naar een eh, top 100 hit uit 1964. Eh, Dusty Springfield, Wishing and Hoping. you can. Frank Mills die brengt ons even naar het nieuws en de berichten.